nos Siband van Haarsma-Buma is de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Vuur hun voorkeur uitspreken voor een van de zes kandidaten voor de functie. Fractievoorzitter Buma kreeg meer dan 50% van stemmen. Daardoor was in één keer duidelijk dat hij de winnaar was en is een tweede ronde niet meer nodig. De Purmerendse wethouder Mona Keizer, die het in de peilingen ook goed deed, bleef onder de 50%. De jaarlijks terugkerende beeldententoonstelling in Zuid-Limburg gaat dit jaar niet door uit angst voor diefstal. De organisatie vreest dat de 100 beelden niet veilig zijn vanwege de vele koperdiefstallen van de afgelopen tijd. De expositie zou voor de vijftiende keer worden gehouden in de tuinen van twee Limburgse kastelen. Volgens de organisator hebben de beelden een gezamenlijke waarde van anderhalf miljoen euro. Verzekeren is te duur en ook beveiligen is voor de organisatie geen optie. De Noord-Hollandse politie heeft op een camping in Landsmeer bij Zaanstad een dode vrouw gevonden. Ze was daar begraven. De vondst werd gisteren gedaan en vandaag bekendgemaakt. De politie vermoedt dat het slachtoffer een 21-jarige Poolse vrouw is, die sinds 2002 wordt vermist. De politie begon woensdag met de zoekactie op camping Het Rietveen. Dat gebeurde na een tip van een Engelse vrouw, die in verband met de verdwijning maandag in Engeland was opgepakt. Ook een Britse man uit Birmingham is in verband met de zaak gearresteerd. In Beieren is de Duitse baritonzanger Dietrich Fischer Dieskau overleden. Dat heeft zijn vrouw bekendgemaakt. Dieskau was een van de belangrijkste zangers van het romantische lied, die optrad in opera's en oratoria. Hij was ook muziekpedagoog en schrijver. Beroemd was onder meer Dieskau's uitvoering van de liederencyclus De Winterreizen van Frans Schubert en van het oratorium De Schöpfung van Haydn. Dieskau was 86 jaar. Het weer af en toe zon, vanmiddag ook kans op regen met mogelijk onweer. De temperatuur varieert van 15 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden van het land. Morgen verandert te weinig, wel is het iets warmer.